Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky gaat vandaag de VN-veiligheidsraad toespreken via een videoverbinding. Hij wil het hebben over de gedode burgers in de plaatsen van waaruit Russische troepen zich nu hebben teruggetrokken. Hij vindt dat er een compleet en transparant onderzoek moet komen. Zelensky roept journalisten op om af te reizen naar bevrijde plaatsen... om daar verslag te doen van de burgerslachtoffers. Volgens hem doen Russische troepen er alles aan om het bewijs van oorlogsmisdaden te vernietigen. Verschillende lichamen van gedode burgers in de plaats Butsja lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden, schrijft de New York Times. Afgelopen weekend verschenen beelden van de vele doden op straat. Zeker 300 burgers zouden zijn gedood door Russische militairen toen ze vertrokken uit Butsja. Rusland ontkent en zegt dat de beelden in scène zijn gezet door Oekraïne. Minister De Jonge verstuurde in zijn tijd als coronaminister werkmails via zijn privé account dat is in strijd met de richtlijnen voor bewindspersonen. Een deel van de oppositie wil daarom opheldering van premier Rutte... en minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken. Want mogelijk is er informatie verloren gegaan... die relevant kan zijn voor onderzoek naar de coronatijd. De politie van Sacramento in Californië heeft een man van 26 opgepakt... vanwege de dodelijke schietpartij in de stad. Daarbij kwamen zondag zes mensen om het leven, twaalf anderen raakten gewond. De schietpartij was in het centrum van de Californische hoofdstad... toen veel bars en cafés op het punt stonden om te sluiten. Over de toedracht is nog niets bekendgemaakt... maar volgens lokale media ging er een ruzie in een café aan vooraf. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 8 graden. De komende dag blijft het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Er waait een vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 13 graden.